Als je zou willen, mooie Jackie, was je vandaag getrouwd. In plaats van te schieten, zou jij dan genieten. Als je zou willen, mooie Jackie, droeg jij nu wit satijn. O meisje, dat zou toch het einde zijn. Ze houdt niet van zeuren, die cowboyprinses. Ze ruimt je gewoon uit de weg. Vervelende kerels, die leest ze de les. Vandaar dat ik denk en niet zeg. Als je zou willen, mooie Jack als je vandaag getrouwd? In plaats van te schieten, zou jij dan genieten? Als je zou willen, mooie Jackie, droeg je nu wit satijn. O meisje, dat zou toch het einde zijn zong een cowboy verlangend zijn lied. Hij kwam stap voor stap dichterbij. Zij greep haar pistool, maar dat lukte haar niet, want hij was iets vlugger dan zij. Als je zou willen, mooie Jackie, was je vandaag getrouwd. In plaats van te schieten, zou jij dan genieten als je zou willen, mooie Jackie, droeg jij nu wit satijn. Hoe bitter moet nou toch dit je zou willen, mooie Jackie, was je vandaag getrouwd. In plaats van te schieten, zou jij dan genieten. Als je zou willen, mooie Jackie, droeg jij nu wit satijn. Hoe bitter moet nou toch?